dat er in Srebrenica een massamoord dreigde, zegt Knoops, dan kan dat Karremans ook niet worden verweten. In het Midden-Oosten zijn nog ongeveer 100 Nederlanders in het strijdgebied, onder wie 30 vrouwen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 30 jihadisten waren in het gebied, maar zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Afgelopen vrijdag zei minister Plasterk dat tot nu toe 20 Nederlandse jihadisten bij de strijd zijn omgekomen. Bij euthanasie op demente mensen moet altijd een geriater worden betrokken. Minister Schippers wil dat vastleggen in de wet. En als het gaat om psychiatrische patiënten moet er altijd een psychiater bij komen. Dat laatste gebeurt in de praktijk al, maar het moet volgens Schippers duidelijker worden vastgelegd. De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de diefstal van zeldzame vogels bij Avifauna in Alphen aan de Rijn. Het zijn een man uit Os en een man uit Den Bosch. Twee maanden geleden werden bij het vogelpark 36 vogels gestolen, onder meer toekans, neushoornvogels en kakatoes. Mogelijk zijn de twee ook betrokken bij andere diefstallen van bijzondere vogels. Rond deze tijd wordt duidelijk of het gelukt is een ruimtesonde op de komeet 67P neer te zetten. De landing stond gepland voor een half uur geleden. Omdat de komeet zo ver weg is, komen de signalen van de landing pas nu bij ruimtevaartorganisatie ESA binnen. Vanochtend waren er nog problemen met een stuurraket die de sonde op zijn plaats moet houden. Dan is weer nog wat regen of motregen, maar vanavond van het zuidwesten uit droog. Vannacht vooral in het noordoosten, nevel of mist. Morgen af en toe zon, het wordt 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Bij Amsterdam pat nog wel mee met de drukte. Dit zijn de files van 3 kilometer en langer rond, eh, in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij de afrit Bunschoten 4 kilometer na een ongeluk. De A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Lunette 3 A13 Den Haag-Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 3. A15 Rotterdam-Gorkum bij Alblasserdam 3 kilometer. En verderop bij Sliedrecht-West nog eens 4. Van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse 3 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda op de parallelbaan voor de Van Brienoordbrug 3. En verderop voor de randweg Dordrecht nog eens 7. A20 Groep van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein 3 en bij Moordrecht ook. Op de A27 Utrecht-Breda voor Lexmond 5 en voor de brug bij Gorkum 3. A28 Amersfoort-Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Rijnsweert.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 time I see her. Every time I see her. Every time I see up all night, nothing really matters. Nothing really matters. nu. I'm not the only one for Sam Smith. That dat was I'm Not The Only One van Sam Smith.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 Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. Look at, her butt. This, dude named Michael used to ride motorcycles. Dick, dick, bigger than a tower.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 Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Ja, dat was hem weer voor vandaag. Volgende maand ben ik weer, de tweede woensdag van de maand. Blijf nu luisteren, want zometeen hoor je Steven Collard met CFM Beachmasters.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 Het was de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n operatie werd uitgevoerd. Vanochtend waren er nog problemen met een stuurraket die de lander op zijn plaats moest houden. De vroegere Bosnisch-Servische leider Karadzic is de Nederlandse